Amerika heeft nog niet gereageerd op de berichten van Peking over een mogelijke oplossing voor het hoog opgelopen handelsconflict tussen de twee landen. Na de mededeling van de Chinese minister van Handel vanochtend stegen de koersen op de Chinese beurs met een procent. De luchtverkeerstoren van Lelystad Airport is in gebruik genomen. De verkeersleiders gaan oefenen met klein luchtverkeer... als voorbereiding op de grotere toestellen die er in de toekomst worden verwacht. Op dit moment vliegen er alleen nog recreatievliegers en vliegscholen op Lelystad Airport. Die zijn over het algemeen niet blij met de ingebruikname vanwege de beperkingen van het luchtruim. Wanneer er ook vakantievluchten landen is nog niet duidelijk. Dat besluit ligt nog bij de Tweede Kamer. Milieuvriendelijke maatregelen in veestallen, zoals luchtwassers... blijken amper milieuwinst op te leveren. Blijkt het onderzoek van het CBS, waar Trouw over schrijft. Uit mestmonsters bleek dat er bij mest uit die stallen... veel minder stikstof zat dan werd aangenomen. Dat betekent dat de stikstof toch vooral in de lucht is terechtgekomen... en dat is veel schadelijker voor het milieu. Memphis Depay doet waarschijnlijk niet mee aan de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Noord-Ierland. Volgens de Franse sportkrant L'Equipe mist de aanvaller door een hamstringblessure sowieso de wedstrijd van aanstaande zondag van zijn club Olympique Lyon. Een week later speelt Oranje al. Morgen moet bondscoach Ronald Koelman zijn selectie voor de wedstrijden bepalen. Het weer vanochtend trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over het land, maar vanmiddag klaart het weer op en het wordt een graad of 9. Morgen verloopt zo goed als droog, met nu en dan zon.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 Tomorrow spills across the sky, and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. just walk away, away. Away grips me, Cause the devil's got my eyes. We got drunk on this, unholy. you my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. my memory. Clean. I would rather forget. Would rather forget. Wash my memory clean. Cause the devil's got my eyes.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 Der Moment, das hier und jetzt, das ist pures Gold. Yeah, und ganz egal an welchem Ort, diese Luft schmeckt nach New York. Wir fühlen uns safe, Digga, safe, Digga. Drinks gehen auf mich, das ist doch verstummt, denn wir hören lieber Lieblingssongs. Diese Nacht ist jung, ey, yeah. genauso jung wie du und ich. Und grad ist gut so wie es ist. Wir fühlen uns safe sur la vie de leur mère. Ils jurent et se la collent. Jacques a dit à Pierre qu'ils n'ont jamais retrouvé Paul.